Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vandaag moet duidelijk worden of de onderhandelingen in het katshuis worden voortgezet. Gisteren gingen de onderhandelaars al rond het middaguur uiteen. PVV-leider Wilders zou er definitief mee hebben willen stoppen... maar zich door premier Rutte hebben laten overhalen om er nog een nachtje over te slapen. Rond tien uur komen de onderhandelaars weer bijeen. De oppositiepartijen willen voor de middag een brief van het kabinet over de ontstane situatie. Ze willen met name uitleggen over de mededeling van de RVD dat de onderhandelingen in een moeilijke fase zijn beland. Minister De Jager voelt wel wat voor het instellen van een commissie die de toekomst van de Nederlandse financiële sector gaat onderzoeken. Dat zei hij tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het voorstel is afkomstig van het CDA en oppositiepartij PvdA commissie moet onder meer bekijken hoe de kredietverlening aan bedrijven en particulieren verbeterd kan worden. De onderzoekers kunnen zich ook richten op het eventueel splitsen van banken. De jager is geen voorstander van splitsing in nuts- en zakenbanken, maar hij wil wel dat in crisistijd het spaargeld uit een bank kan worden getild. Ook een kamermeerderheid wil dat spaargeld veiliggesteld kan worden. In een ziekenhuis in Nashville is de Amerikaanse bluegrass-legende Earl Scruggs overleden. Scruggs speelde banjo op een virtuoze manier die in de jaren 40 volstrekt nieuw was. Hij was onder meer bekend van de herkenningsmelodie van de tv-serie The Beverly Hillbillies, die ook in Nederland werd uitgezonden. En ook was zijn muziek te horen in de gangsterfilm Bonnie and Clyde. Voor zijn muziek won Scruggs twee keer een Grammy. Hij was 88 jaar. Barcelona heeft de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Champions League met 0-0 gelijk gespeeld tegen AC Milan.